Dat blijkt uit een studie van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het tekort zal nog hoger uitvallen omdat ook veel van de huidige banen in de zorgsector opnieuw moeten worden ingevuld. Wel zal volgens het CPB de vraag naar personeel in de ouderenzorg minder hard stijgen omdat senioren steeds gezonder worden. De kwaliteit van de rechtspraak komt door tijdsdruk in gevaar. Dat zei president Bakker van de rechtbank in Den Haag in het tv-programma Nieuwsuur. Rechters laten steeds vaker het vonnis door een medewerker schrijven en bij grote zaken lezen de drie rechters vaak niet meer het hele dossier, maar wordt het opgedeeld. In zo'n geval heeft geen enkele rechter het hele verhaal gelezen. De Nigeriaan Umar Farouk Abdulmutallab, die vorig jaar een vliegtuig probeerde op te blazen dat onderweg was van Amsterdam naar Detroit, heeft zijn advocaten ontslagen. Hij vindt dat zijn belangen niet goed worden beschermd. Abdul Mutallab wordt verdacht van een poging tot moord op de bijna 300 passagiers. Hij wilde het toestel opblazen, maar werd door de Nederlander Jasper Schuringa overmeesterd. In Otterlo is bij een verkeersongeval een automobilist omgekomen. passagier raakte zwaar gewond. Bij een inhaalmanoeuvre verloor de automobilist de macht over het stuur en botste tegen een boom. De bestuurder was op slag dood. De zwaar gewonde man is naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De Spanjaard Rafael Nadal heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen... en was in vier sets te sterk voor de Servier Novak Djokovic. Het werd 6-4, 5-7, 6-4 en 6-2. Door de winst heeft de Spaanse nummer 1 van de wereld zijn Grand Slam kwartet compleet. Hij heeft alle vier de Grand Slam toernooien een keer gewonnen.